uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De voorverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap zijn in de staat New Hampshire bij de Republikeinen gewonnen door Donald Trump en bij de Democraten door Bernie Sanders. De stembureaus gingen rond 1 uur Nederlandse tijd dicht. Ruim twee derde van de stemmen zijn nu geteld en Trump heeft inmiddels een overwinningsspeech gehouden. Hij staat op ruim 34 procent van de stemmen. John Kasich is bij de Republikeinen tweede met 16 procent van de stemmen. Hillary Clinton, de democratische kandidaat die in Iowa Bernie Sanders net versloeg, heeft haar nederlaag erkend. Sanders heeft nu 60% van de stemmen en Clinton 38%. Rotterdam trekt 900.000 euro uit om de wijk Beverwaard te verbeteren. Dat gebeurt om de wijk te compenseren voor de komst van een asielzoekerscentrum. In oktober kwamen bewoners in opstand tegen het plan voor een tijdelijk AZC voor 600 vluchtelingen. Veel bewoners vonden dat hun wijk al te veel problemen had om ook nog eens ruimte te bieden aan vluchtelingen. Met het geld wordt nu een buurtcentrum opgeknapt, komt er meer toezicht op straat en wordt de wijk vaker schoongemaakt. Het AZC wordt dit voorjaar geopend. Het manifest tegen consumentenvuurwerk dat in december door 18 organisaties is opgesteld, is inmiddels ondertekend door 680 organisaties en 27.000 particulieren. Zij vinden dat oud en nieuw niet mag leiden tot ernstig en blijvend letsel of tot vernielingen en schade. Ze willen dat er met de jaarwisseling alleen nog professionele vuurwerkshows worden gehouden. Het weer, vannacht nog kans op natte sneeuw en zo'n 2 graden. Ook de komende dag kans op regen en natte sneeuw. Bij een matige tot harde westenwind wordt het ongeveer 7 graden.